Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nek-aan-nek race wordt het. In de Verenigde Staten strijden Kamala Harris en Donald Trump om het Witte Huis. Ze hebben allebei totaal andere ideeën met het land... en de uitslag kan wereldwijd gevolgen hebben. In de Europese Unie hopen veel politici dat Harris wint. Want met Trump is het moeilijk samenwerken. Je hoort correspondent Kizia Hekster. Officieel houden de Europese politici netjes de kaak op elkaar. Hè? Dan zeggen ze, ja, we zullen werken met wie er dan ook democratisch gekozen wordt. Maar achter die schermen hoor je heel andere verhalen. Dat het een ramp wordt voor de EU als Trump opnieuw president wordt. Eh, niemand is vergeten hoe de eerste vier jaar waren. De politici denken dat Trump de Europese bedrijven in de weg gaat zitten met een handelsoorlog... en dat de veiligheid in Europa onder druk komt te staan... als Amerikaanse militairen worden teruggetrokken. Over een uurtje gaan veel stemlokalen open. Drugshandelaren, plofkrakers en andere criminelen zijn op grote schaal actief in de zorgsector. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een intern document van de politie. Criminelen met valse diploma's behandelen zonder opleiding kwetsbare patiënten... zoals mensen met dementie of een zware verstandelijke beperking. Ze laten zich inhuren door shady uitzendbureaus die personeel leveren aan zorginstellingen. Vervolgens kunnen ze naar hartelust uren declareren en daarmee veel geld verdienen. In Duitsland zijn acht mensen opgepakt die met geweld een soort staatsgreep wilden plegen. Ze waren van plan om de deelstaat Sachsen onafhankelijk te maken van de rest van Duitsland. De acht zijn lid van een rechtsextremistische groep, melden Duitse media... en zouden van Saxe een soort neonazi willen maken. En wetenschappers in de VS gaan muggen pesten. Ze denken dat ze een manier hebben gevonden om ziektes als dengue en gele koorts te bestrijden. Die worden overgedragen door muggen. het idee is om muggen doof te maken, zodat ze zich niet makkelijk voortplanten. De BBC schrijft daarover, muggen paren namelijk in de lucht en gebruiken dan hun gehoor om een partner te vinden. Het lukte de wetenschappers om de muggen te muteren en doof te maken. En daardoor konden ze letterlijk niet achter de vrouwtjes aan. Het weer nog. Op de meeste plekken is de mist opgetrokken en is het een flink zonnige dag. Het wordt 11 tot max 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A10, de ring van Amsterdam... vanwege een ongeluk bij Landsmeer aan de noordkant van de ring. Als het ware met de klok mee, twee rijstroken dicht. Hou rekening met een uur vertraging vanaf de Koentunnel.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 Deze aflevering ga ik met de weekdagen aan de slag, met nummers in het Engels, Frans en onze eigen moerstaal. Op een rustige zondagmiddag, wanneer de zon door de gordijnen schijnt, besluit Sarah dat het tijd is voor een dag zonder plannen. Ze zet Chaka Khan op en laat de muziek haar meenemen naar een plek van pure ontspanning. De wereld lijkt even stil te staan. En alles wat telt is het moment. Dat was een mooie song om mee te openen. Triple Play is een programma boordevol afwisseling. De wereld staat voor ons heel even stil Op de luchthaven van Orly is het een typische zondag. Mensen komen en gaan, maar voor één reiziger is het een dag vol herinneringen. Terwijl hij wacht op zijn vlucht, herinnert hij zich de vele zondagen die hij hier heeft doorgebracht. Elk met zijn eigen verhaal en avontuur. A l'escalier C, 21 J'habite un très chouette appartement Que mon père si tout marche bien Aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien chacun s'en va vers ses travaux. Dans le soir, je retrouve mon lit. J'entends les boïs chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit. Et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions tous les pays, toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Destination de New York et Houston, vol Air France 007, embarquement immédiat.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 Ja, ik had het kunnen weten, ik heb ook zoveel aan mijn kop. Alles laat me koud met het weekend voor de deur. Ze zegt we gaan er tussenuit, ja even uit je sleur. Toen kwam met een idee, na een hele drukke week. Het weekend voor onszelf, ja even alleen. Ik zei ik zie je maandag wel weer, zonder jou maar met mijn maten. Lekker rustig deze keer, Je ziet me maandag wel weer. Je ziet me maandag wel weer. Mijn telefoon die staat tot springen. En hoe hard ik ook begin. Ik moet toch even kijken. God, ze eet me nu alweer. Ik sta altijd voor de klaar. Ze kan me altijd wat vertellen. S'morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar soms hoeft ze niet te bellen. Toen kwam elke week. Het weekend voor onszelf, ja even alleen. Ik zei ik zie je maandag wel weer. Zonder jou maar met mijn maten. Lekker rustig deze keer. een klein Frans dorpje schijnt de zon fel op een maandagmorgen. De marktplaats bruist van het leven, terwijl Claude François zijn muziek door de luidsprekers klinkt. Mensen lachen, praten en genieten van de zon, waardoor deze maandag aanvoelt als een feestdag. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur Parmi ces milliers de gens C'est une journée idéale Pour marcher dans la forêt On trouverait plus normal D'aller se coucher seul dans les genêts Le lundi au soleil tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. faire beau sur les routes le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin ou simplement. Triple Play. Kees de Haan. Don't ask her why she leaves to be so free. She's gonna tell you it's the only. Het is weer dinsdag, dan zou je toch zeggen we hebben het ergste gehad. Typisch zo'n dinsdag, geen lach bekennen en weinig te doen in de stad. Denk dat het altijd blijft en dat het nooit echt bent. Dat ik week in week uit maar aan het wachten ben. Totdat het niet meer dinsdag is, maar dinsdag was. Kwam drie kwartier later thuis door eindeloos gelul van een collega. Ik moest bij een verjaardag zijn beloofd dat ik er volgend jaar misschien wel heen ga. Ik had zin Het is weer dinsdag, dan zou je toch zeggen We hebben het ergste gehad Typisch zo'n dinsdag Geen lach bekennen en weinig te doen in de stad Denk dat het altijd blijft en dat het nooit echt bent Dat ik week in week uit maar aan het wachten ben Totdat het niet meer dinsdag is, maar dinsdag Het is weer eens dag, geen lach te bekennen en weinig te doen in de stad. Door deze dinsdag heb ik nog niet eerder zo'n zin in een woensdag gehad. Triple Play nothing here to fear. I'm just sitting around being foolish when there is work to be done. Just a hang up call and the quiet breathing of our Persian we call Cajun on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping circling for very different reasons. But one day the eagle has to land. I'll pass the fountain I left by door. You suggest a ghost, perhaps a phantom. I agree with this in part. Something is with us. I can't put my finger on his Thumbelina's eyes turn on a Wednesday. So we gave from heat to you with cigarettes we've been keeping. Though you say you're not a man, You tell me to cheer up, you suspect bruisende stad is woensdag de dag waarop Pierre zijn favoriete café bezoekt. Hij zit aan zijn gebruikelijke tafel, nipt aan zijn koffie en observeert de mensen om hem heen. De muziek van Pierre de Mare speelt zachtjes op de achtergrond, waardoor de sfeer perfect is. rien ne m'étonne, je vois dans mon salon Un immense monstre qui danse Non, mon père qui s'affole et me prend pour con J'entends sa voix qui résonne partout dans la maison Moi je plane et retombe en enfance Non, maman j'hallucine, je vois les morts c'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi Du bout de mes doigts, je quitte leur pas dans ce décor que j'oublierai demain. Non, mercredi, je crois au fantôme assis Si j'ai de la chance, je verrai mort dans danser la nuit. Non, mercredi, je crois au fantôme assis Si j'ai de la chance, je verrai mort vos idoles et vos incantations. Moi je crois aux histoires qui m'enchantent. Non, ah, ah, tu me fais la leçon. Tu sais bien qui a tort et surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence. Mercredi, je crois aux fantômes, fait assis. Si j'ai la chance, je verrai mort dans ces nuits. chance Je verrai les morts danser la nuit Maman j'hallucine, je vois les morts C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi Du bout de mes doigts, je guide leur pas Non, maman j'hallucine, je vois les morts Et je me plais si bien dans ce décor Je vers le mort dans cette nuit Shall I return at six o'clock as usual, milady? Yes, James, that would be lovely. Mrs. Thursday came to tea at the same locality as she did last week and the week before was a band who were grand on the stand playing. And all the people talked and talked and talked. Have you heard that Mrs. Payne is expecting once again? How many is that now? I think it's seven. Seven? kept on playing. And all the people talked and talked and talked and talked. I'm playing. And all the people talked and talked and talked. Who's that knocking at the door? It's the Reverend Dr. Moore. He's late as usual, but just in time to hear the topped and topped and topped. Tea and pumpage on the lawn. Mrs. Thursday gives a yawn and thinks sadly, it's time to go. But the band, who were grand on the stand, kept on playing. and talked and talked and talked. van haar man. Zegt hij, blijf je maar thuis, want daar begrijp je niet veel van. Om twaalf uur precies ben ik weer thuis. Op donderdag vervloekt ze ieder huwelijksjaar. Vol onbegrip verwijten en vervreemding van elkaar. Op donderdag dan laat hij haar alleen. ze voor de dus deur. Ze heeft zich mooi gemaakt voor mij. En kust me zoals zij alleen dat kan. Ze laat haar mantel vallen als de nacht de dag op donderdag, dan is ze een paar uren lang mijn vrouw. En denkt geen ogenblik meer aan haar man. dan wordt het wonder weer beleefd. Van ware liefde die ze thuis nog nooit gevonden heeft. Op donderdag, dan is zij pas zichzelf. Voor haar is donderdag de beste medicijn. Want dan kan ze voor een paar uren weer gelukkig zijn tot zij naar huis gaat om een uur of elf. Easy Beats, Friday on My Mind speelt op de radio. En iedereen voelt de opwinding van het weekend dat voor de deur staat. Monday morning feels so bad Everybody seems to De muziek van Fjemmer vult de lucht en iedereen geniet van de levendige sfeer. allemaal en alles overdreven Alleen maar rot die meer, meer, meer, meer, meer Je valt in herhaling elke keer, keer, keer Haal de spiegel weg onder je neus en zet hem voor je Hoor me en kijk jezelf aan Ik haal je voor even weg uit je waar. Je ego is weg, ik stil je lichaam Snap Back to reality Zwemmen tussen sharks en hoop en een remedy Ik ken die, maar ik wil alleen maar meer Ook ik val in herhaling en je valt in herhaling Herhaling, je kan het niet laten Niet laten scheppen, dan beginnen onze zorgen. Morgen is alles weer normaal, dus snel bestel nog één keer helemaal wow. Ik ben er weer, maandag onder job fokt op, dan vertel ik weer Het weekend was aan en het weekend was dope Ik weet helemaal niks meer, ben helemaal bro Yo, ondertussen is het woensdag Zijn al op de helft, moet bekennen, ik zit moe vast Oeslag, is de reden dat ik blijf gaan Wil alleen maar meer, meer, meer, kom gaan eind aan koffie tot we stijf staan, 48 uur aftellen, ben er bijna mijn baan. Zet een leven in de matrix? Vrijdag aangebroken naar de klote, jij bent steeds Je valt in herhaling. que la semaine est longue à pas se voir avant le week-end. J'ai changé de job pour ma blonde, j'ai le goût de son haleine. au téléphone à chaque soir, j'ai tellement hâte de la revoir. Vendredi, on fait l'amour à grands coups de je t'aime en quarantaine à chaque jour. Pendant toute la fin de semaine, c'est le temps des mamours. D'être doux, d'être chrétienne chaque minute je le savoure. Au fond de sa caverne, vendredi, on fait l'amour. d'abstinence. Je sens déjà tout croche. j'suis encore dur comme une roche. Elle m'envoie sur le cellulaire des photos d'elle en brassière. Si ça continue comme ça, vendredi je rentrerai pas. Vendredi on fait la je t'aime en quarantaine à chaque jour Pendant toute la fin de semaine C'est le temps des mamours D'être doux, d'être Chaque minute je savoure Au fond de sa caverne Vendredi on fait l'amour On fait l'amour Vendredi on fait l'amour bon vendredi. C'est là que je me suis fait poigner, À lui jaser sur l'ordi. Elle était déjà déshabillée. Congédié sur le châle, Sans avoir de recours. et qui m'attend sur le divin pour que je lui fasse l'amour. Vendredi, on fait l'amour, à grand coup de je t'aime en quarantaine à chaque jour. Pendant toute la fin de semaine, c'est le temps des mamours. Être doux, d'être quétaine, chaque minute je savoure. Au fond de sa cabine, vendredi, on fait l'amour. on fait l'amour Triple play. Triple play. Triple play. Another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls since then. If I could meet him, I could get him. But as yet I haven't met him. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a stranger's resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful way, yeah. ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money. I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful everybody sang another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful one more time, another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk maar alles is nu anders, want jij bent niet meer bij mij. Maar toch in mijn gedachten ben je altijd heel dichtbij. Duizend kleine dingen die mij aan jou herinneren, zoals die foto aan de wand. Ik zie nog steeds die glimlach, zo diep en zo verscholen, die ik niet vergeten kan. Eenzaam op een zaterdagnacht Eenzaam op een zaterdagnacht Ik ben eenzaam, eenzaam op een zaterdagnacht mm Heb jij ook aan mij gedacht? Had je mij misschien verwacht? Ik ben waarom zou ik wachten? Buiten staat mijn wagen, maar het is zinloos als ik rij. Ik ken alleen maar vrienden, die vrienden zijn van jou en mij. En wat moet ik zeggen, als ze mij dan vragen, waarom wij niet samen zijn? We waren onafscheidelijk, tot je zei te zover, en dat doet nog steeds veel pijn. Eenzaam op een zaterdagnacht. Ik ben eenzaam, eenzaam op een zaterdagnacht. Mhm. Heb jij ook aan mij gedacht? Had je mij misschien verwacht? Ik ben eenzaam, eenzaam op een zaterdagnacht. Ik blijf van je dromen ik voel dat je eens weer zult komen Ik blijf op je wachten Misschien denk jij ook veel aan mij Eenzaam op een zaterdagnacht Eenzaam op een zaterdagnacht Ik ben Eenzaam op een zaterdagnacht.